Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste studenten zitten alweer in de les. Vandaag beginnen de mbo's en hogescholen weer. Deze studenten mogen meteen aan de bak en dat is wennen. Nou raar, ik moet me nu allemaal aan de schooltijden vasthouden. Terwijl het eerst heel flexibel was aangezien je online les had. Dus die kon je gewoon eigenlijk op straat <laughs> volgen. Maar nu moest je eigenlijk gewoon fysiek in de klas zijn, dus het is wel even aanpassen. Ja, als ik heel eerlijk mag zijn, ik vind het wel leuk. Dat je, zo kan je medestudenten meer leren kennen. Je ziet ze dan ook fysiek. Was het een beetje vol te de hele tijd achter zo'n scherm. Ja, het was eh, wel handig. Vooral het online les volgen. Dat is nu dus voorbij. Alle studenten mogen tegelijk komen. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronaregels. Ook hoeft de anderhalve meter niet meer. Er is wel een maximale groepsgrootte van 75. Het is nog steeds alles behalve veilig rond het vliegveld in de Afghaanse hoofdstad Kabul... Vanochtend zijn er raketten richting de luchthaven afgevuurd, vertelt correspondent Aletta André. En het lijkt erop dat die raketten nu in de wijk bij de luchthaven in de buurt landen. Eh, hoe dat precies, eh, ja, of daar ook slachtoffers bij vallen, dat is nog niet duidelijk. We weten ook nog niet wie de raketten hebben afgeschoten. De Amerikanen zijn bezig met het weghalen van hun militairen. hebben ze nog tot en met morgen de tijd voor. In een hotel in Bad is vannacht een bewaker gewond geraakt. Bij een overval werd hij neergestoken. Hij ligt nu in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De politie heeft met onder meer een helikopter gezocht naar twee verdachten. Ze zijn nog niet gepakt. En we hebben er weer een gouden plak bij. In Tokio op de Paralympische Spelen won Kelly van Zon bij het tafeltennissen. Ze versloeg in de finale haar Russische tegenstander in drie sets. Ja! En alles wat ik deed ging net mis. Ja, dan kun je wel boos worden of je kunt wel, hè? Maar ik maakte ook twee, drie keer een punt door gewoon die bal weg te blokken. dat was gewoon, ja, gewoon goed. Nederland staat op de tiende plek van alle landen die meedoen. We hebben in totaal al 20 medailles in de pocket. Heb ik het weer nog? De dag begint grijs. Later laat de zon zich meer zien. In het zuidoosten heb je kans op een bui. Het is 19 tot 23 graden vandaag.